Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Op F-16-basis was benaderd voor de jihad, meldt de Telegraaf. Bronnen spreken over ronselpraktijken. De luchtmacht heeft het incident begin deze week aangegeven... bij de geheime diensten MIVD en AIVD. Die onderzoeken de zaak. Amerikaanse straaljagers hebben vannacht weer luchtaanvallen uitgevoerd op stellingen van IS bij de Syrische stad Kobani. Het zal gaan om aanvallen op gevechtseenheden van IS en een paar gebouwen die door de terreurorganisatie zijn ingenomen. De uitbraak van ebola is de grootste medische bedreiging sinds het uitbreken van AIDS, zegt de directeur van het Amerikaanse preventiecentrum CDC, Thomas Frieden. Volgens hem is het belangrijk om snel te reageren op nieuwe gevallen en is goede en toegankelijke gezondheidszorg noodzakelijk om verspreiding tegen te gaan. In Mexico zijn opnieuw massagraven ontdekt in de omgeving van de stad Iguala. In de regio worden tientallen studenten vermist. 80 jongeren kaapten op 26 september drie bussen. Het kwam tot een bloedig treffen met de politie, die daarna een klopjacht hield op de jongeren. Sindsdien zijn 43 studenten spoorloos. In het oosten van Turkije zijn drie agenten doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen op de plek waar woensdag hevige rellen uitbraken. Volgens Turkse media waren de agenten bezig met een onderzoek toen schutters het vuur openden. De afgelopen dagen braken rellen uit bij demonstraties van Koerden die aandacht vroegen voor de situatie in de Syrische grensplaats Kobani. Vandaag valt de eerste De Telegraaf op tabloidformaat op de deurmat. Het lettertype is hetzelfde, net als de grootte van de koppen. De Telegraaf is de laatste grote landelijke krant die de overstap maakt naar tabloidformaat. Het Parool was in 2004 de eerste landelijke krant die overging op tabloid. In de jaren erna volgden onder meer het AD, Trouw, de Volkskrant en NRC Handelsblad. Het weer, af en toe buien, maar die trekken de komende uren weg. Daarna schijnt de zon geregeld. Het wordt zo'n 17 graden. In het weekend verandert er weinig, met af en toe zon en een paar buien. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A15 Rotterdam richting Europoort tussen Hoogvliet en Spijkenisse staat 5 kilometer. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland 3 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam Centrum.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 But when he finally came back, his hair had turned from black into bright white said that it was from when the cousin smashed his soul. whose parents made him come directly home right after school in the wind. They went to their church, they shook and lurched take me someplace where there's music and there's laughter.